12 uur. Klomp met het NOS-journaal. De komende uren gaat in het zuidwesten van Mexico de orkaan Patricia aan land. Het is de zwaarste orkaan ooit op het westelijk halfrond... met windsnelheden van 325 km per uur. Veel bewoners van de kustregio hebben een schuilplaats in het binnenland opgezocht. Speciaal daarvoor hebben de Mexicaanse autoriteiten een belangrijke snelweg tolvrij gemaakt. Nederlandse melkveehouders moeten een Europese boete betalen van ruim 135 miljoen euro. Het afgelopen jaar hebben ze meer melk geproduceerd dan toegestaan. Het is voor het laatst dat Brussel melkboetes oplegt. Sinds 1 april geldt er geen melkquotum meer. Veel boeren hebben het quotum bewust overtreden omdat de opbrengst van de melk hoger was dan de verwachte boete. Ondernemers in Utrecht willen dat de gemeente een Pegida-demonstratie in de binnenstad verbiedt. Pegida wil op zondag 8 november een anti-islambetoging houden op de Neude. En de ondernemers zijn bang dat dat weer uit de hand loopt, net als twee weken geleden. Toen gingen Pegida-aanhangers op de vuist met tegendemonstranten. De republikeinse presidentskandidaat Jeb Bush zet het mes in zijn campagneorganisatie. Medewerkers moeten 40% salaris inleveren en ook de reisbudgetten gaan omlaag. Bush begon als favoriet aan de race bij de republikeinen... maar kan moeilijk zijn draai vinden tussen onconventionele kandidaten als Donald Trump en Ben Carson. Bush heeft nog zo'n 10 miljoen dollar in kas, maar haalt minder geld binnen dan zijn rivalen. In de eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. FC Utrecht won zijn uitwedstrijd tegen Pek Zwolle met 2-1. Het publiek applaudisseerde een minuut lang voor Johan Cruijff... die gisteren bekend maakte dat hij longkanker heeft. Het eerbetoon stond gepland voor de 14e minuut... maar werd uitgesteld omdat er toen juist was gescoord.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 不了解。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 seems so clear. Whispers of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 ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Standing in a crowded room and I can't see your face Put your arms around me, tell Please don't make me wait place when